Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig ongeluk in Venetië in Italië. Daar zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen... nadat een bus 10 meter van een viaduct afviel. De bus zou door een hek zijn gereden en daarna naar beneden zijn gestort. Hij kwam neer op een spoorlijn en daarna vloog hij in de brand. Er zouden zo'n veertig gewonden zijn. De burgemeester van Venetië zegt op X dat er in de bus eh, vooral mensen zaten die terugkwamen van hun werk. Er zaten ook toeristen in, onder wie een aantal kinderen. De laatste bus met Armeniërs is vertrokken uit het gebied Nagorno-Karabakh. Dat zegt de Armeense regering. Daarmee lijkt het gebied in Azerbeidzjan grotendeels verlaten. Er woonden zo'n 120.000 Armeniërs. Ruim een week geleden werd de regio in een oorlog van 24 uur tijd door Azerbeidzjan overgenomen. Op het water in de buurt van Dinteloord is een vissersbootje omgeslagen. Er zaten vier mensen in, van wie er nog twee worden vermist. De kans dat ze nog levend worden gevonden is klein. Eén opvarende is dood uit het water gehaald, een ander levend. Het bootje sloeg om op het Volkerak, dat is het water tussen Goree, Overvlakke en Brabant. En een mooie dag voor Artis, want het nieuwe leeuwenverblijf van de Amsterdamse dierentuin is vandaag geopend. Na 100 jaar hebben de dieren eindelijk weer wat meer ruimte en ook luxe. We hebben een aantal verwarmde rotsen eh, waar de leeuwen, nou, als het wat, wat kouder is, gewoon lekker op kunnen liggen. Die rotsen zijn niet heel erg heet, die zijn zo'n 37 graden ongeveer. en die hebben we dan een aantal eh, verdekt opgesteld in het verblijf. En er zit er ook eentje voor het publiek aan de andere kant. Dus die mogen we gaan zoeken. Ja, het leek er twee jaar geleden nog even op dat de leeuwen weg moesten... omdat er geen geld was voor een nieuwe plek. Maar toen kwam er een crowdfunding om geld op te halen. En dat is eh, deels de verdienste van Mr. Ajax... voormalig profvoetballer Jacques Zwart. Hij kon het niet verkroppen dat de dieren weg moesten. Toen heb ik een hele goede sponsor en die hebben het gestort. Nou, dat vond ik fantastisch. Dan kon ik meteen melden. Ik hoop dat ze altijd zullen blijven bestaan. Want het is gewoon het mooiste voor de ouders en kinderen om dat te zien. Dan nog het weer. In het noorden van het land vannacht wat buien.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 Best wel aardige meisjesnaam. Uh, ik weet niet welke meisjesnaam op dit moment het meest populair is. Is het Kim of is het uh, Eva? Ik heb geen idee eigenlijk. Alison Krauss die, uh, die heeft het erover dat je maar beter niet van alles kan zeggen.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 kan maar beter je mond houden. Je kan maar beter niet zeggen. Alison Krauss was dat met... Eh, Best when you say nothing at all. Eh, is het dan allemaal over? play Ja, een droevig liedje, Cliff. It's all over. Het zou je maar gebeuren. Si perdu dans le ciel, ne me restait qu'une aile, tu serais celle-là. Si traînant dans mes ruines, ne brillait rien qu'un fil, tu serais celui-là. Si oublié des dieux, j'échouais vers une île, tu serais. garderai le mal s'il le reste comme ça. On aura beau me dire que rien ne valait rien, tout serait à moi. À quoi peut me servir de trouver le destin ciel alles te doen in het onderwijs, luisteraars. de een of andere manier lukt het de scholen niet om, eh, om eh, ja, leerkrachten vast te houden. Moeten ze zelfs eh, mensen inschakelen die ja, niet bevoegd zijn om les te geven. maar ja, je moet wat natuurlijk. En ik moet ook wat als het om muziek gaat. En nou heb ik gewoon zeg ik u luisteraars, je moet gewoon je kinderen...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 Ik was één jaar was ik een aantal maanden ziek astmatische bronchitis. En dan moest ik gewoon twee maanden thuis blijven van de huisarts toen. Die kwam trouwens nog met zijn autootje op bezoek aan huis. Dus die kwam gewoon één keer de week om je kijken hoe het met je ging.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 Ik heb ook een eh, nummer meegenomen, luisteraars, voor alle eenzame mensen. Morgen is trouwens, eh, heb ik me laten vertellen, de dag van de eenzaamheid. Ga ik naar een aantal eh, verzorgingshuizen en een reportage maken. Praten met die oudjes, een interviewtje doen enzovoort. Voor ja, niels.nl. Ik, ik, zei het al, ik heb een, liedje mee, een liedje, nou ja, een, een song meegenomen voor alle eenzame mensen. De groep America. This is for all the lonely people. Nummer voor alle eenzame mensen. Ik neem u even terug naar mijn kamertje, luisteraars. Daar gebeurde het allemaal. In de 50, 60 jaren, ja ja. In my room. worden wat onstuimiger luisteraars wat het weer betreft. En daar is Joni Mitchell heel gevoelig voor. Stormy Weather. Don't know why There's no sun up in the sky Stormy weather my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Just can't get my poor old self together. I'm weary all the time, all the time. So weary all of the time when he went away. The blues stepped up and met me If he's gone to stay That old rocking chair's gonna get me Every night I pray That the Lord above will let me Walk in the sun I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time wat ik samen met mijn collega, mijn muzikale collega Ruud Jansen... honderden malen heb gespeeld en gezongen. If I Fell, Beatles. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her if I trust in you. Oh, please don't run and hide if I love you too. Oh, please don't hurt my pride like Cause I couldn't stand the pain And I would be sad and we are two. If I fell in love with you, Michael Boublé, ik mag mijn hoofd op zijn schouder leggen. Ben ik zo blij mee, Michael. U ook vast thuis, luisteraars. Nummer van Paul Enka oorspronkelijk, eh, heb ik begrepen. Kan ernaast zitten hoor. Put your head on my shoulder Hold me in your love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Tell me Tell me that you love me als je een zanger eh, die zijn schouders eh, aanbiedt om eventjes eh, uit te rusten. Michael Bublé was dat met Put Your Head On My Shoulder. Ja, luisteraars, Paul McCartney noemde het ooit de mooist geschreven popsong aller tijden. En dat maakt ook dat ik hem dan regelmatig in de uitzending kan draaien... zonder dat dat ooit verveelt.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 Een van de mooiste uh, love pop ooit geschreven. God only knows. Brian Wilson is de zanger van de Beach Boys. Connie van der Bos was hier in Nederland ook een hele verdienstelijke zangeres. Ze is helaas overleden, maar ze zingt over een meneer die heel erg onrustig is. Hij heeft best misschien wel een aardige relatie, misschien ook wel een gelukkig gezin... maar toch hij, hij kan het niet stilzetten. Hij moet erop uit. En op een dag dan vertrekt hij met de noorderzon. Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas had zij totaal geen weten, stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier met slagen klaar. Daar stonden oude auto's op, maar hij droeg lang haar. Ze hadden het zo goed, ze hoefden niets te laten staan. Hij deed iets in computers, dus dat was een prima baan. Plus twee gezonde kinderen en financieel nooit klem. Hun dochter leek zo leuk op haar, het jongetje op hem maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag, toen hij verdween nergens heen. De noorderzon scheen. Hij kreeg die drang wel vaker en dan ging hij onder het mom. Van even met de hond uit, soms wel negen straatjes om. Wanneer hij nuchter thuis kwam, dan lag zij alvast in bed. Ze vreden zich tevreden, of hij nam een slaaptablet. Maar deze maandag ging er iets meeslepends in de lucht. Het kroop bij hem naar binnen en het joeg hem op de vlucht. Voor het geluk en voor de zekerheid en voor een oude dag. Hij wou een ander leven dat niet uitgestippeld lag. En hij verdween nergens heen. Het was op een maandag toen hij verdween nergens heen. De noorderzon scheen. De hele weg naar Schiphol had hij ogen in zijn rug. Die negen jaren huwelijk, hij keek er vreemd op terug. Hij was al half een ander, en die ander zou wel zien. Op IJsland of in Canada, hij had een wiel of tien. Hij voelde zich zo'n twintig weer opnieuw alleen van huis. De plastic beker koffie smaakte half zo goed thuis. En hij vond een bolle wandje van zijn zoontje in zijn zak. Toen scheelde het even weinig of hij huilde en hij brak maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag, toen hij verdween nergens heen. De noorderzon scheen, maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag, toen hij verdween nergens heen. Ja, hoe kan het bestaan? Heb je een gezin, je hebt kinderen, je bent gelukkig, je hebt van alles. Negen jaar huwelijk eh, verstond ik in het liedje, of was het zeven jaar? Nou, maakt niet uit. Het was een hele tijd in ieder geval dat je getrouwd was. En toch ging hij er uh, vandoor. En hij brak nog wel eh, onderweg, bijna, toen hij een wollen, wandje van zijn zoontje in zijn jas vond. Wat een triest lied. Misschien weet Robert Long ons meer over de liefde te vertellen. Zijn nummer 8, liefde. Soms als ik zo'n skater voorbij me zie chasen, zo'n prachtig gebouwd exemplaar. Dan zou ik weer even verliefd willen wezen, een 18 of 19 jaar. Met soepele heupen en strak in de kleren, ontspannen bewegend en koel. Cool. En samen met hem door het verkeer willen scheren Met net zo'n uitdagende smoel Maar ik loop naar de zestig, ik kan het wel vergeten Hij suist langs me heen Met zijn spottende blik Zo'n blik die me eens en voor altijd laat weten Er is in zijn leven geen ruimte voor voetvolk als ik Maar leeftijd heeft niks met verlangen te maken. Je raakt het nooit helemaal kwijt. Al komen er nog zoveel andere zaken. Je ziel zoekt misschien wel altijd. Ook hij zoekt naar iemand nog mooier dan hij is. Hij speurt naar het merk op een shirt. Hij heeft ze ontleed nog voordat hij voorbij is en lacht als ze goed zijn gekeurd. Hij heeft van die ogen die God soms cadeau geeft aan struisvogels of aan een ree. Hij zwengt over het asfalt alsof hij een show geeft en ik ga naar huis en daar zet ik een vers potje thee. is het mooiste wanneer je nog jong bent. Als hartstocht een naam krijgt en passie ontwaakt. Wanneer je haast elke romantische song kent. Die blijkbaar voor jou en je schat werd gemaakt. Als het af en toe lijkt of je zou kunnen zweven tot boven de wolken, de zon tegemoet. Als je alles wilt doen, als je alles wilt geven, je hart en je lichaam, je ziel en je bloed. En al gaat het weer over misschien, jonge liefde ontroert me nog steeds. Ik vind het mooi om te zien je oud bent vaak prachtig, dat heb ik al zo vaak van dichtbij gezien. Je hebt van die sterren soms ver in de tachtig, die scoren nog hoog in de liefdestop. Hij pakt elke dag nog wel even haar hand en zij kusten des avonds nog steeds goeienacht. Die dingen die vind je nooit terug in de kranten, maar echt, het komt veel vaker voor dan je dacht. Het is niet meer zo heftig misschien, maar als liefde een leven lang duurt, is dat mooi om te zien. het ook opvlamt, hoe lang het ook duurt. Want wanneer wordt iemand voor jou echt bijzonder, als Amor zijn pijl op je af heeft gevuurd? Pas dan ga je voelen en proeven en ruiken, ontdek je de hemel, de sterren, de zee. Pas dan ga je woorden als eeuwig gebruiken, pas dan is opeens één en één niet meer twee. Ik vindt me te optimistisch misschien. Maar zolang als de liefde bestaat, blijft er veel moois te zien. Nou, een beetje opgoedkunde in de liefde, luisteraars, kregen we van Robert Long. En eh, liefde voor het leven is zo mooi om te zien. Komt meer voor dan je denkt. Dat zong hij ook nog. Nou, gelukkig maar. Eh, maar ik moet er ook bij zeggen dat eh, te veel liefde... daar kan je aan kapot gaan. Nee hoor. Nee hoor, meen ik niet. Too Much Love Will Kill You. Ja, het wordt wel gezongen door Brian May van Queen. Hè? luisteraars. Het is alweer gedaan met eh, Tussen App en Vloed voor eh, deze mooie dinsdag. Ik eh, ga u bedanken voor uw reacties, voor uw verzoekjes en straks een heerlijke nachtrust toegewenst.